Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Europees Parlement roept de Britse premier Cameron op... onmiddellijk de procedure voor een vertrek uit de EU te beginnen. Dat staat in een resolutie die door het parlement werd aangenomen. Daar staat ook in dat het Europese project nieuw leven moet worden ingeblazen. Een van de grootste voorstanders van een brexit, Nigel Farage... werd in het Europarlement uitgejouwd. In Brussel praten Europese leiders vanmiddag met premier Cameron over de brexit. Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada. Wel moet de strafzaak die nu in Nederland tegen hem loopt eerst zijn afgelopen, zegt de Amsterdamse rechter. De verdachte staat terecht voor het online misbruiken en chanteren van tientallen minderjarige meisjes. Aydin C. wordt ook in verband gebracht met de dood van het 15-jarige Canadese meisje Amanda Todd. Zij pleegde zelfmoord een paar jaar geleden omdat ze online werd gepest en gechanteerd. Canada wil C. ook vervolgen. Kleine zorgbedrijven maken opzienbarend hoge winsten en keren soms enorme bedragen uit aan directeuren. Dat zeggen onderzoekers die voor Omroep Gelderland jaarverslagen uit 2014 bekeken. Ze kwamen winsten tegen van 20, 40 of zelfs 50 procent op diensten als beschermd wonen en dagbesteding. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat het gaat om overheidsgeld dat is bedoeld voor zorg. Ze hopen dat er betere controle komt. In Almere moeten vier leerlingen op zoek naar een andere middelbare school... omdat ze waren betrokken bij een vechtpartij. Twee andere leerlingen zijn geschorst. De vechtpartij was donderdag in een klas van VMBO-scholengemeenschap De Meergronden. Andere leerlingen juichten terwijl het gevecht werd gefilmd. Tot besluit het weer, vooral in het noorden wat regen, verder af en toe zon, het is een graad of 20.